en kwamen nog met kleine voorstellingen voor aanpassingen in de akkoorden. Nu zijn de fracties weer bij elkaar. De CDA-fractie velt pas een definitief oordeel na het congres van zaterdag in Arnhem. PVV-leider Wilders zei na zijn gesprek met Opstelten ervan uit te gaan... dat het akkoord vanmiddag wordt gepresenteerd. De brancheorganisatie van Algemene Ziekenhuizen heeft een kort geding aangespannen tegen zorgverzekeraar CZ. De ziekenhuizen willen voorkomen dat CZ morgen een lijst publiceert over de kwaliteit van borstkankerbehandelingen in de ziekenhuizen. De verzekeraar wil geen zaken meer doen met zes ziekenhuizen die onder de maat zouden presteren. De ziekenhuizen zijn het niet eens met de manier waarop de lijst tot stand is gekomen. Het kort geding dient vanmiddag bij de rechtbank in Breda. De Amerikaanse acteur Tony Curtis is overleden. Hij begon zijn filmcarrière in 1949 en zijn laatste filmrol speelde hij twee jaar geleden. Curtis werd vooral beroemd door zijn rol in de populaire serie The Persuaders, in Nederland bekend als De Versierders. In 1959 speelde hij in de legendarische film Some Like It Hot. Tony Curtis was de vader van de actrice Jamie Lee Curtis. Hij werd 85 jaar. De marechaussee heeft in IJmuiden aan boord van een containerschip vijf verstekelingen gevonden. De vijf komen uit Ghana. Drie van hen zijn mogelijk minderjarig en zijn overgedragen aan een voogdijinstelling. De andere twee zijn weer aan boord van het schip gebracht en gaan terug naar Ghana. Het weer, een regengebied, trekt langzaam vanuit het zuidwesten over het land en het wordt hooguit 14 graden. Pas tegen de avond gaat het ook in het noordoosten regenen. In het zuidwesten klaart het dan weer op. Morgen is het droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de